Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iedereen krijgt volgend jaar een maand lang te verschoven van 1 april naar 1 mei. Staatssecretaris Wiebes schrijft dat aan de Tweede Kamer. De al gedeeltelijk ingevulde aangifte is uiterlijk op 1 maart bij alle belastingplichtigen binnen. Door het uitstel van een maand kunnen zoveel mogelijk mensen van die vooraf ingevulde aangifte gebruik maken. De verzekering dat mensen die voor 1 april aangifte doen voor 1 juli hun aanslag ontvangen blijft van kracht. Die garantie geldt niet voor mensen die in de maand daarna aangifte doen. Zes mannen die jarenlang gevangen zaten op Guantanamo Bay zijn naar Uruguay gestuurd. Het Zuid-Amerikaanse land heeft daarna maandenlange onderhandelingen mee ingestemd. De zes werden vastgehouden omdat ze banden zouden hebben met terreurbeweging Al-Qaeda, maar werden nooit aangeklaagd. Al in 2010 wilde de VS ze vrijlaten, maar ze konden niet terug naar hun eigen land. En andere landen weigerden de terreurverdachten op te nemen. Nu doet Uruguay dat dus toch. Volgens de president is dat op humanitaire gronden. In Tilburg is een hondje gedood door vuurwerk. De Jack Russell snuffelde aan een buis met zwaar vuurwerk. De buis ontplofte bij zijn kop. De politie in Tilburg is nog op zoek naar degene die het vuurwerk heeft afgestoken. Na een ruimtereis van negen jaar is de Amerikaanse ruimtesonde New Horizons weer geactiveerd. De sonde is op weg naar de planeet Pluto. New Horizons werd vijf jaar lang in slaap gehouden... omdat het te veel energie kost om hem de hele reis actief te laten. Hij is inmiddels al langs Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus gevlogen. Op dit moment is de zonde zo'n 3 miljard kilometer van de aarde verwijderd. Het is voor het eerst dat Pluto van zo dichtbij wordt bestudeerd. Het weer, vanavond in het westen nog buien met kans op hagel en onweer. Vannacht in het binnenland minima rond het vriespunt. Morgen wisselend bewolkt en buien met kans op hagel en onweer.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 Don't believe it, oh no, cause it's never real to me. No, oh, oh. It's another night up with a boss, following in footsteps overgrown by moss and he me. Good women, growing trees, and if you catch them right, they will open all the wallets and they close all the minds and they love to buy you all a drink. And if we ask all the questions and you take all your clothes up and back to the kitchen sink. What a good place to be. Don't believe a I cause you speak a different language and it's never really happened to me. Don't believe a I oh no, cause it's never been happened for me. good place to be. Don't zeg dat je deze nooit meer hoort op de radio is gewoon een schande. De House Martins met Happy Hour. Tot aan 5 uur is dit Zandvoort op zondag met uh, onder andere Eredivisie.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 Nou, die hebben dus, dus ook in Almelo, want eh, daar is het 1-3 eh, geworden door Wout Weghorst. Wie kent hem niet? Nou, als we toch een, beetje happy hour hebben, zoals de housemoders zeggen. Hier hebben we Pharrell.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 Hey. Trainer met eh, It's All About The Bass. En daarvoor Pharrell met eh, Happy. Wie happy is, is Irene Schouten. Want zij heeft een eh, knappe zege geboekt op de massastart. De 22-jarige rijdster wist op de laatste 100 meter de Canadese Ivani Blodin te passeren in een sprint. De Zuid-Koreaanse Jin Jun die finisht als derde. Opvallend was dat Schouten als enige Nederlands op het ijs verscheen. Mariska Huisman ging dit weekend eh, ziek naar Nederland. Haar vervangster Marije Joling meldde zich kort voor de masterstart af... want ze reed al eerder eh, vandaag al de 1500 meter. Schouten had het geluk dat het eh, ploegenspel bij alle landen dit seizoen nog niet optimaal verloopt. Vandaag zat er zelfs helemaal geen ontsnapping in. Het peloton bleef tot een ronde voor het einde bij elkaar. Martina Sablikova die maakte met armgebaren kenbaar dat ze baalde dat niemand met haar wilde meevluchten. Uiteindelijk pakte dat positief uit voor Schouten... die veel snelheid wist te pakken in de laatste bocht. Blondin reed op korp, maar door een mistslag verloor zij te veel snelheid... om haar koppositie te vast te houden. De wedstrijd werd ontsierd door een vervelende valpartij in de laatste ronde. Vijf vrouwen gingen onderuit en Amerikaanse vrouwen Heather Richardson en Maria, Maria Lamb... die vielen tegen elkaar aan in, in de boarding. De blessure bij Lamb die zag er ernstig uit. Voor de zegen eh, van Schouten staat ze nu gedeelde eerste in de wereldbekerstand. Ze heeft net als Blondin 250 punten verzameld. Arthur Was eh, die heeft eh, bij de Wereldbeker in Berlijn ook de tweede 500 meter op zijn naam geschreven. In de slotricht tegen de Canadees Laurent Dubrieux die overtuigde de 28-jarige Paul met 35.04. Was die bleef Espen Arnes van een nip voor. De Noordi greep het zilver in 35.06. De die eindigde op het, ook op podium op 35.09. En vrijdag was was iets sneller 35.01 dan vandaag. De Nederlanders konden niet overtuigen. Jan Smekens had bij de afwezigheid van Pavel Kulisnikov... de leidende positie in het wereldbekerklassement kunnen pakken. Maar hij finishte als zesde in 35.13. Michel Mulder werd eh, zevende in 35.21. Eh, en Hein Otterspeer eindigde ook nog in de top 10 35.27. Ehm, even kijken, want we hebben nog eh, eh, vrolijk nieuws. En eh, moet ik even het muziekje weer even opnieuw starten. Want de Nederlandse estafette zwemsters... die hebben net op de WK Korte Baan in Doha... goud veroverd op de 4x50 meter vrije slag. Inge Dekker, Femke Heemskerk, Mout van der Meer... en Ranomi Kromo Jojo die doken met 1.34.24... onder het wereldrecord dat de Nederlandse ploeg in de series had gezwommen. Ochtends was Nederland met Esme Vermeulen in plaats van Heemskerk tot 1.35.74 gekomen. En omdat de FINA pas sinds vorig jaar dit onderdeel erkent voor een wereldrecord... is het Nederlands en de Europese record nog sneller. Voor de Nederland is dit eh, de vierde titel dit eh, toernooi. Heemskerk won goud op de 100 meter vrij. En de estafetteploegen waren ook de beste op de 4x100 en de 4x200 meter vrij. Dan hebben we nog wat basketbalnieuws, want... Eh, de Warriors die vestigen een eh, clubrecord eh, gisteren met een twaalfde zege op rij in de NBA. De basketballers uit Oakland die wonnen met 112-102 van Chicago Bulls en vestigden daarmee een clubrecord. In 1972 waren de Warriors tot 11 zegens op rij gekomen. Liefst vijf spelers van de formatie haalden de dubbele cijfers. Met 31 punten was forward Draymond Green het meest zeker. Voor de ploeg was het eh, de 17e zege in de 19 wedstrijden. En daarmee staan de Warriors bovenaan in de Western Conference. Nou goed, ik ga nog even verder zoeken in de blije platen. Blij omdat de dames weer eens een keertje gewonnen hebben... voor de vierde keer de afgelopen dagen in Doha. En ik kom uit bij een plaat van een aantal jaar geleden. Dit is Sam Sparrow op CFM. can see the sun coming up and I need it. Got I've been down for a while.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 Even een overzicht van de wedstrijden die dit weekend zijn gespeeld in de Eredivisie. Excelsior Feyenoord werd 2-5. Kasim Richards 1-0. 16 minuut, Boetjes 2-0, 17 minuut. Immers 16e minuut en de 62 minuut scoorde hij. En ondertussen Stans die scoorde dan ook nog even. Toornstra die eh, maakte er ook nog even een doelpuntje bij. En Van Beek die eh, maakte een eigen doelpunt. En daardoor werd het 2 tegen 5 in ehm, Rotterdam. AZ Coed 2-0 voor AZ. Johansson in de 25e minuut. En Dos Santos, Santos in de 70e minuut. Cambuur tegen NAC Breda. Valkenburg die scoorde het enige doelpunt in eh, Leeuwarden in de 27e minuut. En dus de 1-0 dus voor NAC. Ajax Willem 2 werd 5-0. Sikkersen 14 minuut. Milik scoorde twee keer. Veldman en Klaassen die, eh, maakten dus in totaal vijf doelpunten. FC Dordrecht PSV werd 1-3. Eh, Lieder die, eh, scoorde wel de openingsdoelpunt in de zesde minuut. Maar Wijnaldum en Luc de Jong die scoorden voor PSV. Wijnaldum zelfs twee keer, waardoor er dus 1-3 werd. De andere wedstrijden van vandaag. Pek Zwolle tegen ADO Den Haag. Nisit die scoorde twee keer voor Pek Zwolle. Eén keer uit een penalty. Drost eh, die scoorde ook nog voor Pek Zwolle. En Kramer die scoorde de elfde doelpunt van dit seizoen. Waardoor het 3-1 werd in Zwolle. Dan eh, FC Groningen tegen Heerenveen. Daar werd het 1-1. Eh, de Leeuw in de 7e minuut en Ut in de 25e minuut. Dan een knots gekke wedstrijd. FC Utrecht tegen Heracles Almelo. Daar werd het 4-2 voor Heracles. Brinsley opende de score. In de 8e minuut Pettersson maakte gelijk 1-1. Dan Flederis en Weghorst maakten er 1-3 van. In de extra tijd werd er nog 2-3 door Marquiet. Maar een minuutje later die, uh, besliste Bel Hassani voor Heracles. Um, ehm, en daarmee werd het dus 4-2 voor Heracles Almelo. Zometeen Vitesse tegen FC Twente. De stand eh, op dit ogenblik in de eredivisie. PSV de koploper, Ajax tweede, Feyenoord derde, AZ vierde en PEC Zwolle vijfde. En onderaan 16e eh, ADO Den Haag eh, met 14 punten. NAC Breda met 13. En FC Dordrecht helemaal onderaan met 5 punten. Goed, tot zover het overzicht. We gaan weer verder met muziek. Doen we nu met Matken, met Bekin. Een oud nummer van Frankie Valley trouwens. erase it. Why the feel for the need to replace me? You're on the runway track from the good. I'm only painting a picture, telling where we could be yet, Like the heart in a catch where it should. You done gave it away, you had it till you took your pick. But I keep walking on, keep open doors, keep open for That the call is yours, keep those on Cause I don't wanna live in a broken home, girl, I'm begging.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 En daarvoor Metcon met eh, backing. Het begint alweer aardig donker te worden. Het is ook 7 eh, december, bijna de donkere dagen voor kerst. En als dat zover is, dan moet ik altijd aan deze plaat eh, denken. Nooit een hit geweest, maar het is zo, zo mooi.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 die eh, met deze twee platen flink aan het meeblaren is. Earth, Wind and Fire met Fantasy en daarvoor de Weeping Willows. Met eh, Broken Promised Land. Voor Zandvoort en de regio. Ja, we hebben nog wat uh, agendawerk voor u <laughs> in petto. Vandaag georganiseerd AOT Events. Een avond met eh, stand-up comedians in App en Vloed. Het restaurant van de Amsterdam Beach Hotel. Op Badhuisplein 2 tot 4. Een keur aan artiesten zal acte de présence schrijven. De avond wordt georganiseerd met als ondertitel... Zandvoort lacht met een open mic. Het eh, wordt een avond die volop in het teken staat van lachen. Comedians als MC West Sad, Bravo Neger, Steven Brunswijk, Dorothee de Roy, Michael Vos, Sergio Bunsee, Paul Scholderman, Maarten van Noren, Oscar Arnold en Ruud Mulder zullen je een onvergetelijke avond bezorgen. De avond begint vanavond om half negen en de entree bedraagt slechts 5 euro. En dat is lachen gelazen. dus. Ook vandaag eh, in het eh, Holland Casino dat is eh, volgens mij al begonnen ehm, het optreden van Gentle Moods. Toegang minimaal 18 jaar, geldig legitimatiebewijs is verplicht. Kledingvoorschrift is eh, stijlvol en verzorgd. En ehm, de toegang voor niet-leden is 5 euro. Holland Casino, Badhuisplein, nummer 7. Er zijn ook nog wat eh, andere dingen te beleven. woensdag 10 december de kerstmodeshow bij Slender U. Hoogweg 56A. Toegang ook 5 euro en de aanvang is om half 8. Vrijdag 12 december meisje met de zwavel Stokjes. Zandvoorts Museum, Weestraat nummer 1. Toegang kost 10 euro, aanvang om 8 uur. En het is een komisch drama geschreven door Fred Rozenhart. Reserveren kan via museumapenstaartjezandvoort.nl. De beruchte puppis is er ook weer. Café Kopen, Kerkplein nummer 6, deelname 2,50 euro. De aanvang om 9 uur. En nog andere leuke dingen? Ja, zeker, want... Ehm, december staat ook dit jaar in het teken van de Winter Wonderland maand. De ijsbaan, de sprookjeswandeling, het winter Kraampje, de concerten, het wenspavillon aan zee... en natuurlijk de nieuwjaarsduik zijn inmiddels vaste ingrediënten van deze sfeervolle maand. Dit jaar wordt daar een kerstcadeaumarkt aan toegevoegd. De markt eh, wordt eh, zondag 14 december van 12 tot 6 eh, gehouden op het Raadhuisplein... Heeft u een product dat echt thuis hoort op deze kerstmarkt en wilt u graag meedoen? Neem dan contact op met het VVV eh, Zandvoort via marketing vvvzandvoort.nl. Hebben we nog meer? Jazeker, 11 eh, december kerstmarkt Nunicum op het overdekte plein De Brink van half 11 tot 4. Eh, dan de opening van de ijsbaan, dat is aankomende zaterdag en die is er tot uh, 4 januari. 13 eh, december ook jazzmiddag in Talassa. Aanvang om 4 uur. Ook nog een eh, Christmas Shopping Night. Dat is een koopavond in het centrum tot 10 uur. Dus dat is de 13e. Kerstmarkt Winterwonderland hebben we het over gehad. Rommelmarkt, Theater de Krocht, 10 tot 4 uur. Er is ook volgende week een winterborrel Club Nautiek. Gezellige winterborrel vanaf 3 uur. Met DJ Bert, Esther en Sanne. De entree is gratis. Nou, ik ben blij dat ik volgende week geen programma heb. Want eh, anders eh, had ik een, moeite om eh, een programma te maken. Goed. Dit is CFM Zandvoort. Nog twee platen te draaien tot aan het nieuws van 5 uur bij Zandvoort op zondag. Nou, het regent als het giet buiten en daarom gaan we maar denken aan snow. Dit zijn de Red Hot Chili Peppers. Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on.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 Heeft Let's eh, voorspeld op zijn website www.meteopagina.nl. Maar komende week gewoon de herfst. Goed, dit was hem weer. zondag op zondag. Het programma wordt eh, dinsdag tussen 8 en 11 verhaald. En eh, volgende week zitten gewoon weer Albert-Jan en Rob Harms. Ook op zaterdag trouwens. Zometeen non-stop muziek. Dan om 9 uur Vaderveugen met uh, Tep nog één plaatje te draaien. En uh, aangezien het de eh, happy hour was, nog één heavy plaatje om het af te leren. Jermaine, nee niet Jermaine, Joe Jackson en Alan Carswell.